1 voor zijn voorstel om automatisch gescande kentekens vier weken te laten bewaren. De tweede krijgt de minister voor zijn onderzoek naar het inzetten van een permanente internettap op al het verkeer van alle Nederlandse internetters. Volgens Bits of Freedom is dit in flagrante strijd met het recht op het briefgeheim. En dan nog het weer. Vanavond overal droog en opklaringen. Morgen bewolkt en in de middag wat motregen. Het wordt dan ongeveer 9 graden. Er staat een krachtige tot stormachtige zuidwestenwind. Namorgen wordt het rustiger en gaan de temperaturen langzaam omhoog.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 Een klein label die eens in de zoveel tijd met aardig werkje komt. En we gaan verder met eh, Terry Oldfield en Yoga Harmony. Veel luisterplezier voor dit tweede uur. harusi kafanyika Mwanza eh. Kisa siku chache tukaya naye kwa Dar Salama, katoa kwetu kwa baba na mama na furaha yote tumefika leo nyumbani mwake. Kisa siku chache simone mume nyumbani, wandugu nifanyeje? nifanyeje, nifanyeje? Usiku nalala mawazo mingi, machozi menitoka eh. eh, eh, eh. Nasema nini kwa wenzangu? mume wako amebaki wapi? Oh? Wenzangu wote wamekwisha kuolewa, wamezaa watoto na wabwana zao, furaha ya unyumba, kuzaa, kuendeleza jamaa. Leo mimi naolewa, napata tabu, wandugu, nateseka. Mikoshi gani nalizaliwa nayo? Wanaume wa sasa wana uaminifu, eh. wanakanya wana wawezio oh. Nakunulia gari na kujengea nyumba kubwa sawa Kilimanjaro, nakupa kila kitu napenda. Pini ya masomo unatupa, buku ya masomo unatupa, kanjo ya masomo unavua. Umekisha pata bwana mwenye pesa, mwenye gari, kisha wiki mbili tu unalala na baridi. Ubwabwa, ugali, nazi, chai, chapati unapika inachacha. Mimi na ume wangu nalitaka tuzae naye watoto lakini bahati kanitupa maharusi ikafanyika Mwanza, kisa siku chache tukaya naye kwao ta salama Salaam, katoa kwetu kwa baba na mama na furaha yote tumefika leo nyumbani mwake. Kisa siku chache simone mume nyumbani, watungu nifanyeje? nikalala, mawazo mingi, machozi menitoka. Eh. Nasema nini kwa wenzangu? Eh. Oh? Baba na mama wataniulizaje, mume wako amebaki wapi? Oh? iko shigani nilizaliwa nayo. Wanaume wa sasa wana uaminifu, eh. wadanganya wana wa wenzio. Mimi na ume wangu nalitaka tuzae naye watoto, lakini bahati kanitupa. oh. oh, oh. Deze muziek komt van Carlos Vrechteman, Shaman, Power of Sounds. Van het label Oriane Music, maar dan lang geleden. Het is zelfs nog eh, een kantoor in Arnhem hadden. We gaan afsluiten met eh, Klaus Schöning van het Scandinavische label Verux Muziek met Endless Corridor. Mijn naam is Benno Veugel en ik zeg hartelijk dank voor het luisteren naar Peaceful Radio 714. En kan je er geen genoeg van krijgen, dan verwijs ik je naar mijn website peacefulradio.eu.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 Ook is er een vertegenwoordiger van Gaddafi op weg naar Cairo, waar de Arabische Liga bij elkaar komt. Marokko gaat de grondwet hervormen om de democratie in het land te versterken. Dat heeft de Marokkaanse koning Mohammed op de televisie gezegd. Hij beloofde meer zeggenschap voor de regio's. Net als in andere Arabische landen zijn er ook protesten geweest in Marokko. Die waren voornamelijk gericht tegen corruptie en de grote werkloosheid. Jongeren kunnen als de minister Schultz ligt vanaf november beginnen met rijlessen als ze 16,5 zijn. Als ze vervolgens slagen voor een theorie- en praktijkexamen mogen ze vanaf 17 jaar de weg op onder begeleiding van een ervaren bestuurder. De minister wil dat jongeren zo meer ervaring opdoen achter het stuur voordat ze alleen mogen rijden. Minister Opstelten heeft twee Big Brother Awards gekregen, de jaarlijkse prijzen voor de grootste privacy-schenders. Het is een initiatief van de burgerrechtenbeweging Bits of Freedom. Opstelten krijgt een woord onder meer voor zijn voorstel om automatisch gescande kentekens vier weken te laten bewaren. Ook krijgt iedereen voor zijn onderzoek naar het inzetten van een permanente internettap op al het verkeer van